Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Bij een Pakistaans bombardement op een huis in Afghanistan zijn negen kinderen en een vrouw omgekomen. Volgens de Taliban gaat het om vijf jongens en vier meisjes. Op sociale media worden foto's van de dode kinderen gedeeld. Bij luchtaanvallen in andere delen van Afghanistan zijn nog eens vier mensen gewond geraakt. Het geweld tussen Pakistan en Afghanistan leidt de laatste weken weer op. Daarbij vielen tot nu toe honderden doden, zowel militairen als burgers. In de VS zijn twee rechtszaken van de baan tegen hoge functionarissen... die kritiek hadden op president Trump. rechters seponeerden de zaken omdat de aanklager in die zaken onterecht was benoemd door Trump. De Senaat had met de benoeming in moeten stemmen en dat was niet gebeurd. De aanklachten werden gezien als een poging van Trump om af te rekenen met zijn politieke vijanden. De Torbekkenprijs is dit jaar uitgereikt aan Rob Jette. De leider van D66 kreeg de prijs omdat hij duidelijk en toegankelijk communiceert in debatten, maar ook tijdens de campagne. De Torbekkenprijs gaat ieder jaar naar een politicus die zich goed en duidelijk uitdrukt. Eerder wonnen onder andere Mark Rutte en Femke Halsema de prijs. Het ruimtevaartprogramma waarin NASA en Boeing samenwerken wordt flink ingekort. In plaats van zes bemande missies naar ruimtestation ISS worden dat er maximaal drie. Het programma met de naam Starliner kampt met technische problemen, vertragingen en oplopende kosten. Op een kruising in Bergse Hoek bij Rotterdam is gisteravond een vrachtwagen tegen een auto aangereden. De bestuurder van de auto zat bekneld en moest door de brandweer worden bevrijd. De bestuurder van de vrachtwagen is aangehouden. Getuigen hadden gezien dat de vrachtwagen door rood was gereden.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 Daarbij zijn al honderden doden gevallen. Rusland en Oekraïne hebben elkaar vannacht aangevallen. In Rusland vielen zeker drie doden en raakten tientallen mensen gewond. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev vielen vier gewonden. Het ruimtevaartprogramma waarin NASA en Boeing samenwerken wordt flink ingekort. In plaats van zes bemande missies naar ruimtestation ISS worden dat er maximaal drie. Het programma met de naam Starliner kampt met technische problemen, vertragingen en oplopende kosten. Het weer, eerst dichte mist, vanmiddag wolken, zon en regen. En dan wordt het 6 tot 8 graden.